Zes uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. Amerika en Canada hebben vlak voor de deadline een nieuw handelsakkoord gesloten... ter vervanging van het bestaande NAFTA-akkoord. In het verdrag is afgesproken dat Amerika toegang krijgt tot de Canadese zuivelmarkt... en dat Canada zijn export van auto's naar de VS beperkt. President Trump had aanpassing van het bestaande NAFTA-verdrag geëist... omdat het oude akkoord nadelig uit zou pakken voor de werkgelegenheid in de VS. Bij een brand in een zorgcentrum in Vianen is vannacht iemand overleden. De brand ontstond om half vijf in een kamer op de derde verdieping... van het complex Hof van Batenstein. Na het blussen werd het slachtoffer in de kamer gevonden. Vanwege de rookontwikkeling werden de bewoners van de andere kamers... op de derde verdieping geëvacueerd. Minister Grapperhaus maakt zich zorgen over de vele Nederlanders... die zich op internet niet beschermen tegen cybercriminelen. Uit een enquête van zijn ministerie blijkt dat ruim de helft van de mensen... onvoldoende doet tegen deze vorm van criminaliteit. De minister trekt dit jaar 30 miljoen euro extra uit... voor het bestrijden van cybercriminelen. In een woning in Amsterdam-Zuid zijn de dode lichamen van vier mensen aangetroffen. De politie houdt rekening met een gezinsmoord, maar wil daar verder nog geen mededelingen over doen. Rond 1 uur vannacht werd het incident gemeld, waarna zowel de politie, de brandweer als de ambulancediensten naar de woning aan de Herculesstraat gingen. Rechercheurs en forensische specialisten doen op dit moment onderzoek in en rond de woning. De straat is afgezet. Als eerste Amerikaanse staat voert Californië een vrouwenquotum in voor beursgenoteerde bedrijven. Vanaf 2020 moet er minimaal één vrouw in het bestuur van deze bedrijven zitten. De Kamer van Koophandel in Californië denkt dat het voor veel firma's moeilijk zal zijn om dit quotum te halen. Het weer. Toenemende kans op buien met in het noordwesten mogelijk onweer en zware windstoten. Later op de dag neemt de buienkans af.